Dankzij een tipgever. In sommige gevallen gaat het om tientallen miljoenen euro's per persoon. De Belastingdienst is er al maanden mee bezig. Veel van de zwartspaarders kunnen een forse naheffing verwachten... met daarbovenop een boete van maximaal 300 procent. Oppositieleider Abdullah doet mogelijk niet mee aan de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Afghanistan. Hij heeft geen vertrouwen in de maatregelen die zijn genomen om nieuwe verkiezingsfraude te voorkomen. In de eerste ronde werd er op grote schaal gefraudeerd in het voordeel van zittend president Karzai. De Afghaanse oppositieleider zal waarschijnlijk vandaag of morgen definitief uitsluitsel geven over zijn deelname aan de verkiezingen. Vicepremier Bos heeft zich nu ook gemengd op een mogelijk vertrek van premier Balkenende. Bos wilde tot nu toe niets zeggen over de kwestie, maar nu heeft hij gezegd dat hij zich oriënteert op situaties die zich misschien voordoen. Hij heeft informatie ingewonnen over wat er moet gebeuren als Balkenende vertrekt. De premier liet gisteren voor het eerst doorschemeren dat hij niet uitsluit EU-president te worden als hij wordt gevraagd. Bedrijven waar Q-koorts voorkomt worden mogelijk volgend jaar verplaatst of geruimd. Volgens directeur infectieziekte Coutinho van het RIVM wordt op dit moment onderzocht of dat mogelijk is en hoeveel dat kost. Volgens hem wordt Q-koorts een steeds groter probleem in Nederland. Dit jaar zijn in Nederland zeker vijf mensen overleden aan de bacterie. In de Canadese stad Victoria is de Olympische fakkel aangestoken door twee sporters. Hij is nu begonnen aan een estafette van 106 dagen. Meer dan 12.000 atleten dragen de vlam de komende weken kriskras door Canada. De fakkel moet op 11 februari in Vancouver aankomen, waar een dag later de winterspelen beginnen. Het weer. Steeds meer bewolking en later in het westen plaatselijk wat regen.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 the day.